Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Het heeft een familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken... in het tweede kabinet Kok. Peper trad voortijdig af als minister vanwege de bonnetjesaffaire. Hij werd ervan beschuldigd dat hij gemeentegeld had gebruikt voor privézaken. Maar na een jarenlange juridische strijd werd Peper in het gelijk gesteld. Hij bekleedde daarna geen politieke functies meer. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. En hij is 82 jaar geworden. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het eind juli Russische militairen heeft vergiftigd in de regio Zaporizhia. De militairen zouden botulinotoxine hebben binnengekregen, een verlammende stof. Oekraïne suggereert op zijn beurt dat de vergiftiging is veroorzaakt door bedorven vlees van de Russen zelf. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van acht regionale ARD-afdelingen hebben geen vertrouwen meer... in het management van de negende afdeling, de RBB, na een schandaal. De oud-topvrouw van de RBB, Patricia Schlesinger... moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. De andere afdelingen willen nu ook niet meer samenwerken met de bestuursleden van de RBB die er nog zitten. En de wedstrijd over 25 kilometer open water zwemmen op de EK in Rotterdam is ontaard in totale chaos. Nee, in Rome. De wedstrijdleiding leek de draad volledig kwijt. De race werd uiteindelijk gestaakt vanwege de zware omstandigheden... en er werden geen winnaars aangewezen. Bij de mannen waren 14 zwemmers gestart op de lange afstand in het open water.